moet met het RWS Journaal. Op tientallen basisscholen hebben leerlingen en docenten last van hoofdpijn of misselijkheid doordat de ventilatie niet deugt. Dat meldt het programma Reporter Radio op basis van eigen onderzoek. Schoolbesturen zeggen dat de mechanische luchtventilatie in de vaak pas gebouwde scholen niet goed werkt. Daardoor ontbreekt het soms aan frisse lucht en is het te warm of te koud. Het ministerie van Onderwijs zegt tegen de Reporter dat de gemeente en het schoolbestuur samen verantwoordelijk zijn voor het leefklimaat in de klas. Een uur geleden is de zomertijd ingegaan. De klok is een uur vooruitgezet, waardoor het s'avonds langer licht blijft. De zomertijd is bedacht om energie te besparen, maar er wordt al langer gediscussieerd over het nut. Sommige mensen hebben last van een verstoord bioritme door de verschuiving. In het Europarlement werd vorige maand gedebatteerd over de zomertijd. De uitkomst was dat er voorlopig niets verandert, maar dat er wel een onderzoek komt naar de voor- en nadelen. De wintertijd gaat weer in op zondag 29 oktober. In 800 Amerikaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de wapenwet. In totaal deden er honderdduizenden, vooral jonge Amerikanen mee. Een van de betogers was de negenjarige kleindochter van Martin Luther King. Aanleiding voor de demonstraties is de schietpartij vorige maand op een school in Parkland in Florida. Daarbij vielen 17 doden. Het laatste paar voetbalschoenen dat Johan Cruijff in zijn leven droeg... is voor 30.000 euro geveild op een gala in Rotterdam. Het bedrag wordt gebruikt om een school voor gehandicapten en weeskinderen te bouwen in Sierra Leone. Danny Cruijff, de vrouw van de overleden voetballegende, zal het gebouw binnenkort openen. Het is dit weekend twee jaar geleden dat Johan Cruijff overleed, 68 jaar oud. Het weer vannacht blijft het grotendeels bewolkt. De temperatuur daalt naar 1 tot 4 graden. Ook overdag blijft het bewolkt en valt er soms motregen. Het wordt ongeveer 11 graden.